Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De tijd dringt voor de mensen in de vermiste onderzeeër. Er wordt met man en macht gezocht. Zojuist heeft de Amerikaanse kustwacht weer een persconferentie gegeven. Daarin vertellen ze dat de zoektocht zich nu vooral concentreert rond het gebied... waar ze eerder met speciale apparatuur geluiden hebben gehoord. En een journalist vraagt of die geluiden een beetje hoopvol waren. I, I think you need to be careful... Um, you, we, we need to have hope, right? But but I don't I can't tell you what the noises are. But what I can tell you is, and I think this is the most important point. We're searching where the noises are. And that's all we can do at this point. Ja, ik kan er nog weinig over zeggen verder dus. Het is een race tegen de klok, want er is minder dan 20 uur aan zuurstof aan boord. En het voedsel zal zo langzamerhand ook schaars zijn. Amerika heeft Turkije gevraagd om Zweden toe te laten tot de NAVO. De minister van Buitenlandse Zaken vroeg dat tijdens de Oekraïne-conferentie in Londen. Om de Turkse regering een beetje gunstig te stemmen... voerde Zweden alvast een nieuwe wet door... waarmee sympathisanten van de Koerdische PKK sneller uitgeleverd kunnen worden. Maar dat heeft nog niks uitgemaakt. En woonminister De Jonge wil dat gemeenten binnenkort voorrang geven aan mensen met een bepaald beroep. Zoals leraren en zorgmedewerkers. Bij het bemachtigen van een woning. In een paar gemeenten als Gouda, Rotterdam, Zaanstad en Almere wordt hier al mee geëxperimenteerd. En in Amsterdam heeft leraar Joris nu ook een huis weten te vinden dankzij zo'n speciale regeling. Als je eenmaal leeft zoals ik leefde, dan heb je niet door hoe vervelend het is. En toen kwam ik hier terecht en opeens denk ik, ja wow, wat scheelt dit erop? op? Wat voel ik me opeens rustig en fijn dat het gewoon nu eindelijk een keertje geregeld is. Ja, maar daarvoor was het wel een tijdje afzien voor de jonge leraar. Ik heb een uit, een, koffer geleefd een tijdje. Ik heb een tijdje gewoond bij ouders hier van kinderen op school. Die hadden dan een praktijk en daarboven was een woning vrij en daar kon ik dan wonen. Ik heb ook een tijdje bij de conciërge gewoond. Ja, experts zeggen dat het ook voor het platteland vooral belangrijk is. Daar moeten starters soms drie dorpen verderop wonen en dat is niet goed voor de leefbaarheid. Dan nog het weer.